Zoveel zo zou vergeten Dan had ik me wel bedacht en gewacht Met mijn geld maar aan jou uit te geven Oh, had ik het maar geweten Dat jij zo vlug zou vergeten Dat jij mijn geld en minder wat ik had. Het mooiste wat ik bezat. Maar toen jij niets meer kreeg van mij, was alles zo voorbij. Oh, had ik het maar geweten, dat jij zo zou vergeten. Dan had ik me wel bedacht en gewacht met mijn geld maar aan jou uit te geven. dat jij zoveel zou vergeten. Dat jij mijn geld beminde, wist ik niet, daarom heb ik zo verdriet. Het beste kocht ik voor jou. Ik dacht, ik word toch zijn vrouw. Maar die gedachten waren mis. Ik heb me zo vergist. Oh, had ik het maar geweten dat je zoveel zou vergeten. Dan had ik me wel bedacht en gewacht met mijn geld maar aan jou uit te geven. Oh, had ik het maar geweten, dat je zoveel zou vergeten. Dat jij mijn geld beminde, wist ik niet.